7 uur. Gert Kluuk met het NOS-journaal. De topman van nieuwszender CNN heeft hard uitgehaald naar het Witte Huis... omdat er een pakket met vermoedelijk explosieven naar de redactie was gestuurd. Jeff Zucker zegt dat president Trump en zijn perschef geen idee hebben... welke gevolgen hun voortdurende aanvallen op de media hebben. Behalve naar CNN werden er ook pakketten met mogelijk explosieven gestuurd... naar Barack Obama en Hillary Clinton. Door wie of waarom is nog niet duidelijk. Het wordt tijd dat Nederland excuses aanbiedt voor de vernederende behandeling van meisjes en vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitse militair. Dat vindt de stichting Werkgroep Herkenning. Na de bevrijding werd wraak genomen op deze vrouwen... die werden uitgescholden voor moffenmeid. Ze werden onder meer kaalgeschoren en mishandeld. De stichting vindt dat de overheid destijds te weinig deed... om deze schending van mensenrechten te voorkomen... en dringt daarom aan op excuses. Mensen die thuis zuinig omgaan met energie doen dat vooral om kosten te besparen in plaats van uit milieuoverwegingen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ongeveer 90% van de Nederlanders zegt bezig te zijn om thuis zo energiezuinig mogelijk te zijn. Ouderen letten beter op hun energieverbruik dan jongeren. In Amsterdam is vannacht vermoedelijk opnieuw een handgranaat op straat gevonden. Dit keer bij het Belmerplein in Zuidoost. Rond vier uur kreeg de politie meldingen van mensen die knallen hadden gehoord. Agenten die kwamen kijken zagen iets liggen dat op een handgranaat leek. Gisternacht werden twee handgranaten gevonden in Amsterdam. Er is een serieuze overnamekandidaat voor de noodleidende IJsselmeerziekenhuizen. Dat zegt de voorzitter van de cliëntenraad. Het zou gaan om de vier locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en op Urk. De overname geldt niet voor het MC Slotervaart in Amsterdam... dat ook in zwaar weer zit. Dat ziekenhuis neemt inmiddels geen nieuwe patiënten meer op. Het weer. Vandaag vooral bewolking. De kans op lichte regen of motregen blijft. En het wordt ongeveer 14 graden. Morgen tamelijk bewolkt. Later op de dag vaker zon.